Ook moet het aantrekkelijk zijn om er te werken. Het is voor het eerst dat zoveel zorgpartijen als verpleegkundigen en de ouderenzorg samen dit soort afspraken maken. Behalve de huisartsen dus, zijn zijn bang dat ze te weinig tijd krijgen met hun patiënten en vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd. Op Prinsjesdag wordt het zorgakkoord gepresenteerd. De burgemeester van Washington heeft de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn nu ruim 9000 migranten in de Amerikaanse hoofdstad. Al maanden komen er bussen vol asielzoekers aan vanuit Texas en Arizona, aan de grens met Mexico. Daarmee proberen republikeinen president Biden te dwingen tot een strenger immigratiebeleid. Het kabinet wil meer windparken op zee bouwen. Drie keer zoveel als tot nu toe was gepland. De windmolens moeten niet alleen stroom opwekken. De regering wil ook dat er waterstof mee wordt gemaakt. En in Londen stonden mensen urenlang in de rij om afscheid te nemen van Queen Elizabeth. Ambulance teams hebben meer dan 400 mensen moeten behandelen. Een aantal van hen hadden hoofdletsel nadat ze flauw waren gevallen. Een van de mensen in de rij is oud-voetballer David Beckham. Hij heeft Queen Elizabeth verschillende keren ontmoet en is opgegroeid in een familie van royal fans. If my grandparents would have been here today, uh, I know that they would have wanted to be here. So I'm here on their behalf and on behalf of my family and obviously to, to celebrate with everybody else here. Geen VIP-line voor bekende mensen dus. Ook Beckham stond meer dan 14 uur in de rij. En dan nog het weer. Af en toe regen, af en toe zon. Het is een graad of 16 morgen. En uh, vannacht veel kans op regen.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 And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. from now until forever, you were always my G. Yo, G. probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name for you, even though they call you by another, you, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. From now until Yo. forever Heart broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah.